Freddy van Tijn met het NOS Journaal. D-leider Rutte respecteert het besluit van Jos van Rij om op te stappen als wethouder van Roermond en als lid van de Eerste Kamer. Volgens Rutte moet het recht nu zijn loop hebben, verder wilde hij er niets over kwijt. Van Rij wordt verdacht van corruptie en schending van zijn ambtseed. Ook zou hij informatie hebben doorgespeeld aan een partijgenoot over de selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Vandaag melden bronnen rond het onderzoek dat Van Rij nog een partijgenoot zou hebben benaderd. Oud-GroenLinks-leider Jolande Sap is vanmiddag niet zelf aanwezig bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter van Miltenburg zal haar afscheidsbrief voorlezen. De fractie van GroenLinks zegt het besluit te respecteren. Sap maakte 2,5 week geleden bekend dat ze opstapt als leider van GroenLinks en als lid van de Tweede Kamer, nadat de partij op het vertrouwen in haar had opgezegd. De maatregel dat vliegtuigpassagiers die meer dan drie uur vertraging oplopen een schadevergoeding krijgen is geldig en met terugwerkende kracht. Dat heeft het Europese Hof bepaald. Op basis van Europese wetgeving konden passagiers sinds 2009 al aanspraak maken op een vergoeding bij vertraging, maar luchtvaartmaatschappijen weigerden die te betalen. Een advocaat van de Zuid-Afrikaanse politie heeft gezegd dat bij de platinamijn Marikana in augustus mogelijk onevenredig veel geweld is gebruikt tegen protesterende mijnwerkers. Hij zei dat tijdens een hoorzitting. Op 16 augustus werden 34 mijnwerkers gedood. Volgens hun advocaat schoten de politieagenten uit zelfverdediging. En een Poolse vrachtwagenchauffeur heeft gisteravond op de A7 bij Heerenveen twee wielen verloren. Eén wiel werd teruggevonden, maar het tweede wiel is spoorloos, zegt de politie. Er was kort geleden een nieuwe as onder de vrachtauto gemonteerd. De wielmoren waren verdwenen.